7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Belgische hulpdiensten hebben alle vijf de vermisten teruggevonden... na de instorting van een gebouw in Antwerpen. Vannacht en vanochtend werden drie doden uit het ingestorte pand gehaald. De andere twee zijn vanmiddag gevonden. Twee van de doden hebben de Portugese nationaliteit. Een derde is een Roemeen. Volgens omroep VRT zijn de andere twee slachtoffers een Portugees en een Rus. De school in aanbouw in Antwerpen stortte gistermiddag door nog onbekende oorzaak in. Meerdere bouwvakkers kwamen onder het puin terecht. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Noord-Holland heeft noodpompen ingezet om de polders leeg te pompen. Na de extreme hoeveelheid regenwater van gisteravond staat op sommige landbouwgrond een behoorlijk laag water, waardoor gewassen dreigen te verrotten. Het waterschap kreeg al veel telefoontjes van boeren over de wateroverlast. Gisteravond viel er vooral aan de Noordzeekust veel regen, tot 100 mm, wat normaal gesproken in een maand valt. In de provincie Zeeland wordt voor het eerst een roze zaterdag gehouden. Over twee jaar is Goes de gaststad voor het evenement voor LHBTI'ers. De organisatie denkt dat Roze Zaterdag een positieve impuls kan geven... aan de bewustwording en acceptatie van LHBTI'ers in Goes en de provincie Zeeland. Roze Zaterdag is ieder jaar in een andere stad en begint altijd met een kerkdienst. Daarna is er een parade door de stad. Paus Franciscus heeft een stap gezet richting de heiligverklaring... van een van de voornaamste grondleggers van de Europese Unie... de Franse politicus Robert Schuman. In een decreet is Schuman nu eerbiedwaardig. Het proces tot heiligverklaring kan tientallen jaren duren. Schuman overleed in 1963 en was een toegewijd katholiek. Het weer, er is veel bewolking. Alleen in het oosten breekt af en toe de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 19 tot 27 graden. Komende nacht trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. Morgen afwisselend zon en wolken en in de avond lokaal regen.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 I learned my lesson Count my blessings up to the rising sun And run, run mountains, look to the rising sun. Yeah, run, run, run. but I drank, too got drunk. ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Le vent qui frôle.